met het NOS-journaal. Tientallen buurthuizen worden vanwege bezuinigingen bij gemeenten met sluiting bedreigd. 100 buurthuizen zijn al dicht, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Gemeenten vragen meer inzet van burgers om de wijkcentra overeind te houden... maar voor vrijwilligers is het beheer ervan vaak te moeilijk... bijvoorbeeld vanwege de drank- en horrika-wet of de brandverzekering. De MO-groep, de brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening zegt dat het een illusie is om te denken dat burgers een buurthuis kunnen runnen. Na ruim 120 jaar stopt de Koninklijke Tichelaar met het maken van makkemer aardewerk. Volgens de directeur is er bijna geen vraag meer naar de versierde schalen, borden en vazen. Dat komt volgens hem door het lopende bandwerk van winkelketens. Tichelaar gaat zich nu richten op grote projecten van architecten... Door het afstoten van sieraardewerk en het sluiten van de winkel in Makkum verdwijnen er vijf banen. De voorraad van de winkel gaat in mei in de uitverkoop en daarna verhuist de fabriek naar een locatie net buiten Makkem. In Argentinië is een automobilist opgepakt die bijna 18 kilometer met een dode fietser op zijn motorkap heeft rondgereden. De bestuurder van 28 had volgens Argentijnse media te veel gedronken. De man reed de fietser ochtends aan in de buurt van Buenos Aires... Pas toen de dronken bestuurder bijna 18 kilometer verderop bij een tolpoortje stopte, werd hij aangehouden. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan een verrassende thuiszege geboekt op FC Barcelona. Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Galatasaray tegen Schalke 04 eindigde in gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, vandaag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw.